11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amstelveen zijn omwonenden van de Sint-Urbanuskerk... aan het begin van de avond geëvacueerd vanwege een grote brand in die kerk. Een groot deel van de kerk aan de rand van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Dalai Lama zegt dat hij al lang wist van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren... Op een persbijeenkomst in Amsterdam zei hij dat hij al in 1993 over beschuldigingen heeft gesproken. Dat ging vermoedelijk over Sokyo Rinpoche, een van de bekendste boeddhistische leraren. Gisteren sprak de Dalai Lama met vier slachtoffers van misbruik. In de Duitse stad Gemnitz zijn 15 mannen opgepakt na een demonstratie van rechtsradicale groepen. Ze zouden na de betoging gisteravond eerst gasten op een verjaardagsfeest hebben bedreigd en daarna gingen ze in een park op jacht naar mensen met een niet-westers uiterlijk. Een Iranier raakte gewond. In Gemnitz zijn al weken spanningen nadat twee migranten waren opgepakt voor de moord op een Duitser. Bij Paleis het Loo hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de sluiting van het bos voor het jachtseizoen. Een groot deel van het kroondomein bij Apeldoorn is tot december dicht. Alleen de koninklijke familie mag het bos nog in. Het is onduidelijk of de koninklijke familie er nog jaagt. In de eredivisie blijft Ajax in het spoor van koploper PSV. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-0 van FC Groningen... onder meer door twee doelpunten van Huntelaar. Op de ranglijst staat Ajax twee punten achter op PSV... dat eerder op de avond met 7-0 van ADO won in Den Haag. Eerder eindigde Willem II tegen Excelsior in 2-2... en was VVV in Doetinchem met 2-1 te sterk voor de Graafschap.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 You better get ready when the trumpets sound. No matter where you're from, which town. You better get ready when the trumpets sound. No matter where you, no matter where you, no matter where you, no matter where you, no matter where you. No matter where you. house is nine, nine, nine, nine, Pegaditos hasta boca junto a la mía, nuestros cuerpos arde. tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente canta canta minha gente, canta canta minha gente, canta canta minha gente, canta canta canta canta canta canta canta canta canta canta canta canta minha gente, pra viver pra falar, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, canta canta minha gente, pra viver falar, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.